Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De natuurbranden in de Australische deelstaat New South Wales... naderen nu ook de miljoenenstad Sydney. Op Twitter adviseert de brandweer de bewoners om alert te zijn. Als u bedreigd wordt door het vuur, kan het zijn dat er geen hulp komt, dat is de brandweer. Zeker drie mensen zijn door de branden omgekomen, vijf anderen worden nog vermist. Honderden woningen zijn verwoest. In het zuidoosten van Australië woeden in totaal zo'n 120 natuurbranden. Duizenden bewoners hebben hun woningen verlaten. Ze slapen in evacuatiecentra. Een dag na zijn vrijlating uit de gevangenis... heeft de Braziliaanse oud-president Lula... duizenden aanhangers toegesproken in Sao Paulo. Lula zei op campagne te gaan in Brazilië... en ook linkse leiders in andere Latijns-Amerikaanse landen te zullen steunen. De 74-jarige Lula werd vrijdag vrijgelaten... nadat hij vorig jaar tot acht jaar cel was veroordeeld wegens corruptie. Lula kwam vrij na een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Dat bepaalde dat hij pas mag worden vastgezet... als alle juridische mogelijkheden zijn uitgeput. De linkse Lula en de rechtse president Bolsonaro zijn tegen Polen... maar door zijn veroordeling mag Lula niet meedoen aan de verkiezingen. In Rotterdam heeft de politie 300 kilo cocaïne gevonden... in een busje op de Maasvlakte. De drugs waren afkomstig uit Brazilië. De politie kwam de drugs op het spoor... na een tip van het team criminele inlichtingen van de politie. Drie mensen die in het busje zaten zijn aangehouden. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn vier demonstranten door de politie gedood. De betogers hadden bruggen over de rivier de Tigris geblokkeerd... waarna de politie hard ingreep. Drie mensen werden doodgeschoten, een vierde overleed... door een traangasgranaat tegen zijn hoofd. In Irak wordt al weken gedemonstreerd tegen de regering. Die zou corrupt zijn. En dan het weer. Eerst is het nog fris. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Later vandaag schijnt de zon geregeld en het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. Het wordt 9 graden. Ook maandag start koud. In de loop van de dag vanuit het westen regen. Het wordt dan niet warmer dan zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van...